Spin for Life. Het Eindbedrag van Spin for Life 2026 is 400.183 euro. Wat een waanzinnig bedrag. Dankjewel. aan toe! Echt gek Slam. Dankjewel voor al die steunbetuigingen ook aan Julia Maan en Marijn Oosterveen van de Slam middag- en ochtendshow die gisteren 6 uur gespind hebben tijdens Spin for Life. Met z'n allen hebben we meer dan 400.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Het is waanzinnig. Daniel, Justin, Anneliek, Roos, Abdel, Veerle feliciteren Jul en eh, Marijn met 6 uur non-stop spinnen. Ja, wat een prestatie. We hebben zometeen kampioenslunch. Eh, lunch. Ik zal alles doorgeven, jongens. Eerst een nieuwe mix. Farrakhan. Dawn op Slam. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, me got no time for Don't waiting. Got no time for hesitating. Kom op. Met Tamara. Tamara, good morning met Anne van Slam. Hi. Hoe kom jij aan tickets? Ja, dan moet je gewoon een jaar van tevoren al kopen. Oh shit, ja, digital is zo'n festival hè? Ja, ja, dus nu, eh, het wordt eh, lekker weer, in ieder geval blijft droog in de middag. We gaan ervoor. Want het is ook wel eens anders geweest op digital hè? Eh, ja, zeker weten, dat kan ik me ook nog herinneren. Maar nee, we gaan gewoon lekker nog even werken en dan gaan we een feestje bouwen. Ja, eh, nog harder werken kan je zeggen op de dansvloer. Jezus, Mina. Ja. En eh, waar kijk je het meest naar uit? Is er een DJ die je echt wil zien? Eh, ja, Nova sowieso. En DJ Heartstring. En ja. Ja, de, nee, is echt een, zondag is de line-up echt top. Echt niet normaal. En dan heb je maandag vrij, mag ik hopen. Ja, zeker. Maar moet wel weer aan het ontbijt zitten om tien uur met de kinderen. Dus, en de <laughs> ouders. <laughs> dat nou ja. wordt iets minder. En Jules Randje heeft nog nooit zo lekker gesproken smaakte, eh, denk ik. Nee, precies. Mimosa. Mimosa's, hell yeah. Oh, wat een goed idee. Dan ga ik nu, eh, ga dat nu inslaan nog. Eh, heel goed. Dankjewel, ja. Tamara. Ik wens je een heerlijk hey. lang paasweekend. Ja, dankjewel. Hè. Werk ze. Doei, doei. Doei. If you really want somebody, if you really want someone, if you really want somebody, if you really want someone, if you really want somebody, if you really want someone, if you really want somebody, if you really want someone. I know times have made us all a little crazy. someone, if you really want somebody, if you face, me face. Remember this, in your blood, not the Eat your peace like you're running on the to you. Life is wish, then bringing on the river, we don't keep Hey boy, don't take the drink, Me not taste up, I not for me live.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 Ice in my eyes, fire in my chest, I'm gonna rest. Best believe I'm blessed with the skill to kill your Zo heet die plaat serieus van Welker. Max die appt, Anul kan je Snoop draaien met Smoke Weed Every Day. Hey, ik ben niet aan het draaien, hè? dat doet Ferric dan. Maar ik kan er wel even kort wat ingooien voor je. Smoke Weed Every Day. En dan op de maat, dat was leuk geweest. Het is de pre-party van je weekend, maar de afterparty van Spin for Life. Gisteren haalden wij 4 ton op voor kankeronderzoek. Echt waanzinnig. Marijn van de Slemochtendshow spinde 6 uur non-stop. En hij had dus echt die plantenspuit bij, hè? Hij zei, ik ga mezelf echt in mijn gezicht spuiten tijdens het rijden.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 Your body talk that talk. Not to waste my time. If you see a broke man sign. wine, can't wine. You gotta get next in line. toch? Laat je verhoren. Kom op! We gaan wel het gezelliger maken, hoor. We kruipen de duisternis even uit en we gaan naar de discovloer. Ik vind dit zo'n beuker. Hij draait hem af en toe en ik ben blij dat hij weer in de set zit. Arno Cost and Show Love. Straks hoorde ik een eh, wetenschapper op Slam die vertelde... wat er in je lichaam gebeurt als je een drop hoort. Het is die verwachting. Het is dat oh shit, oh shit, it's coming, it's coming. En dan, precies op de drop, Maak je hersenen een bom van dopamine aan. Laat ik dat nog eens herhalen. Een bom van dopamine. Dat, dat, dat, klinkt toch waanzinnig? Dat wordt de nieuwe slogan van de Slam Marathon. Een bom van dopamine. En dat ga je nu voelen, let maar op. Zelden een track zo vrolijk gehoord in de Mix Marathon... en dan helemaal bij Ferric Dan. Arno Kast, Show Love is mijn laatste track. Mooi weekend. Laten we eerlijk zijn, want dit is gewoon Da Funk van Daft Punk. Omgedoopt tot Annie Funk door David Toort als laatste bij Ferric Dawn. De Slam Mix Marathon. Zometeen. Hielke beat Boersma met Sam Veld op het grootste podium. De Slam Mix Marathon gaat door.